van Brakel met het NOS-journaal. Kiezers in Marokko hebben bijna unaniem ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5% de hervormingen... waarbij koning Mohammed bevoegdheden overdraagt aan de premier en het parlement. De koning wil voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. Koning Mohammed houdt wel de leiding over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. Raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof stapt op vanwege het proces Wilders. Dat zegt hij in NRC Handelsblad. Schalken zegt dat hij door de strafzaak tegen de PVV-leider zoveel haat en hoon over zich heen kreeg dat hij geen rechter meer wil zijn. De 67-jarige Schalken maakte deel uit van het hof dat het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. Later werd hij er door Wilders van beschuldigd dat hij tijdens een etentje probeerde een getuige deskundige te beïnvloeden. De politie heeft Melanie van 17 uit Hardingsveld-Gissendam ongedeerd teruggevonden. Gisteren was via een Amber Alert opgeroepen naar het meisje uit te kijken. De zwakbegaafde Melanie was samen met een man van 32 in een huis in Noordoostpolder. De man is aangehouden. De politie zoekt uit waarom het meisje daar was. In Belfast hebben tientallen jongeren opnieuw rellen veroorzaakt. Een groep protestantse jongeren gooide met stenen in een straat die een katholieke wijk scheidt van een protestantse. Daarop reageerden katholieke jongeren en moest de politie tussen beiden komen. De rellen waren minder ernstig als anderhalve week geleden. Dat waren de ergste confrontaties in tien jaar. Afrikaanse landen zullen de Libische leider Gaddafi niet arresteren. Volgens Leden van de Afrikaanse Unie maakt het arrestatiebevel van het internationaal strafhof het alleen maar moeilijker om het conflict in Libië op te lossen. Op een top van de Unie waren ook vertegenwoordigers van Gaddafi en de opstandelingen aanwezig. De leden proberen te bemiddelen tussen de twee partijen. Binnenkort volgen nieuwe gesprekken. Het weer in het noordoosten bewolkt met wat regen. In het zuidwesten droog en zonnig. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NL. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A6 joure Ledenstad tussen Joure en Emmeloord.